Ember Brandsen met het NOS-journaal. De problemen bij de Sociale Verzekeringsbank met het uitbetalen van persoonsgebonden budgetten zijn nog steeds niet opgelost. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid had beloofd dat eind deze week de meeste mensen hun geld zouden hebben ontvangen. Maar volgens Belangenvereniging Per Saldo gaat dat niet lukken. De SVB spreekt dat tegen. De Verzekeringsbank zegt dat alle maandlonen en declaraties waarvan de bijbehorende gegevens correct zijn gewoon worden uitbetaald. Bij een recyclingsbedrijf in Moerdijk woedt een grote uitslaande brand. Meerdere gasflessen zijn ontploft. Eén persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Er zouden geen mensen in het gebouw zijn geweest toen het vuur uitbrak. De brand is bij het bedrijf Remondis, dat onder meer fotopapier en folie recycelt. Er komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken is in Sochi voor een ontmoeting met de Russische president Poetin. Wat betreft de crisis in Oekraïne staan Rusland en de VS lijnrecht tegenover elkaar. Op een aantal andere punten proberen de Amerikanen wel vooruitgang te boeken. Zo zal Kerry president Poetin proberen te overtuigen de Syrische president Assad niet langer te steunen. En daarnaast hopen de Amerikanen dat de Russen afzien van het leveren van een geavanceerd luchtverdedigingssysteem aan Iran. In Tilburg heeft de politie bijna 5000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De politie kwam de explosieven op het spoor tijdens een onderzoek op verzoek van de collega's in Duitsland. Er zijn twee mannen uit Tilburg opgepakt. Agenten stuiten ook op allerlei spullen die worden gebruikt voor hennepkwekerijen, waaronder lampen en transformatoren. Het illegale vuurwerk zal worden vernietigd. Het weer vanuit het westen wordt het overal droog, klaart het op en neemt de wind af. De temperatuur daalt tot rond de 8 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog bij 14 tot 19 graden. Vanaf hemelvaartsdag gaat het weer regenen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is grotendeels gedaan met de avondspitsfiles, maar er staan er nog een paar in de Randstad, vooral rond Utrecht. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden-Oost 4 kilometer, de A4 Amsterdam Den Haag. Nee, terwijl ik dat zeg, lost die file langzaam op. De A16 dan, Rotterdam-Breda bij de Drechtunnel 4 kilometer na een ongeluk met een eh, vrachtwagen. De rechtertunnelbuis is dicht. Op de A27 Utrecht-Breda bij Lexmond 4 kilometer. A28 Amersfoort-Utrecht bij de Uithof 4 en de A205 de weg Zwanenburg naar Heemstede. Voor Heemstede 3 kilometer. Op de N208 ook veel vertraging. De weg Sassenheim naar Haarlem.